Volgens Griekse media is de verdachte een verwarde taxichauffeur. Hij zou de afgelopen tien dagen vanuit zijn auto met een pistool op mensen hebben geschoten. Zeker vier mensen raakten gewond. Een fietser, twee oudere mannen en een vrouw van 47. Omdat de slachtoffers niets met elkaar te maken hebben... wist de Griekse politie niet in welke hoek de dader gezocht moest worden. Hoe de politie nu bij de taxichauffeur is uitgekomen is niet bekendgemaakt. Uit de gevangenis in Namen in België zijn gisteren twee gedetineerden ontsnapt... Daarbij hebben ze een vrouwelijke gevangenbewaarder bedreigd met een mes. De vrouw raakte licht gewond aan haar hand. De ontsnapte gedetineerden zijn mannen van 25 en 28. Ze zaten vast voor diefstal en drugsdelicten. Het is niet duidelijk of ze hulp van buiten hebben gekregen. De extra controles op Schiphol bij vluchten naar de Verenigde Staten hebben vandaag op de luchthaven niet tot problemen geleid. Volgens een woordvoerder bleven de vertragingen beperkt. Alle passagiers die naar Amerika gaan worden gefouilleerd en de handbagage wordt extra gecontroleerd. De extra controles op Schiphol gelden voor onbepaalde tijd. Het Thaise leger is begonnen met het terugsturen van duizenden vluchtelingen naar het buurland Laos. Het zijn leden van de etnische minderheidsgroepering de Hmong. Duizenden Thaise militairen en ambtenaren ontruimen het vluchtelingenkamp, waarin al jaren meer dan 4000 Hmong zitten. Op het terugsturen van de groep is veel kritiek gekomen. Onder meer van Amnesty International en de VN-vluchtelingenorganisatie. Die zeggen dat de Hmong in het communistische Laos vervolging staat te wachten. In de jaren 60 en 70 vochten de Hmong aan de kant van de Amerikanen.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 You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. to know you need her. Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee. To enjoy yourself, you've got to provide communication constantly.